Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Demissionair minister Hoekstra zegt dat de informatievoorziening op zijn departement... bij de Belastingdienst altijd heel moeizaam verliep over de toeslagenaffaire. In het debat over de vrijgegeven notulen van het kabinet... ging het ook over het sensibiliseren van... Um, ehm, CDA-collega en Kamerlid Omtzigt. Volgens Hoekstra wilde Omtzigt eh, wilde hij omzicht om begrip vragen. Maar hij is nooit druk uitgeoefend, zei hij. Staatssecretaris Van Huffelen heeft gezegd dat ze morgen met een brief komt over de afhandeling van dossiers van ouders die compensatie krijgen of hebben aangevraagd. Ze zei dat het een enorme klus is omdat de situaties van ouders erg verschillen. Verder zei Van Huffelen dat er nooit is beloofd dat echt alle ouders die zich tot nu toe hebben gemeld voor 1 mei geholpen zouden worden. Er melden zich nog steeds ouders en er moet gecontroleerd worden of ze ergens recht op hebben. Na maandenlange onderhandelingen zijn Suriname en het IMF het eens over een voorlopig akkoord. Als het dagelijks bestuur van het IMF en het Surinaamse parlement het goedkeuren... komt er 690 miljoen dollar vrij voor de komende drie jaar. Dat geld is bedoeld om Suriname weer economisch op de rails te krijgen. In de Europa League heeft Manchester United thuis overtuigend gewonnen van AS Roma. Het werd in Manchester 6-2. Roma stond bij rust nog met 1-2 voor. In de eerste wedstrijd van de andere halve finale won Villarreal in Spanje met 2-1 van Arsenal. Het weer, vooral in het midden van het land, blijft het nog lang regenen. Ook is onweer mogelijk.